Een uur. met het nws Journaal. Bijna twee derde van de studenten heeft last van prestatiedruk. Studenten hebben daardoor een veel grotere kans op bijvoorbeeld een burn-out dan andere mensen, blijkt het nieuw onderzoek. Onderwijsorganisaties en psychologen hebben een actieplan bedacht om burn-outs onder studenten te bestrijden. Daarin staat onder meer dat het onderwijs ook gericht moet zijn op het welzijn van studenten. Ook moet de begeleiding, vooral aan het begin van de studie, beter. Steeds meer mensen doen mee aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Bijna 1 op de 5 mensen tussen 55 en 75 jaar doet mee met het onderzoek. Vier jaar geleden was het nog 1 op de 14, meldt het CBS. Het is de bedoeling dat volgend jaar iedereen tussen de 55 en 75 elke twee jaar wordt uitgenodigd voor het onderzoek. Volgens het RIVM kunnen daarmee zo'n 1400 sterfgevallen per jaar worden voorkomen. De Braziliaanse oud-president Lula heeft het Hoge Rechtshof gevraagd om te voorkomen dat hij moet beginnen aan zijn gevangenisstraf. Lula is veroordeeld tot 12 jaar cel vanwege corruptie. Hij moet een hogere beroep in de cel afwachten. Maar hij heeft zich nu verschanst in het hoofdkwartier van de metaalwerkersvakbond in Sao Paulo. In Amsterdam is een verdachte aangehouden voor een liquidatie in augustus vorig jaar in Rotterdam. Het slachtoffer was een man van 42 die op een caféterras aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam werd doodgeschoten. Deze week de justitie 20.000 euro tipgeld uit. Of dat tot de arrestatie heeft geleid is onbekend. Facebook neemt nieuwe stappen om politieke manipulatie tegen te gaan. Wie politieke boodschappen wil verspreiden op Facebook of Instagram moet zijn account laten verifiëren. Iedereen kan dan de identiteit en locatie van de afzender zien.